Veel mensen worden nog vermist. Correspondent Miral de Bruyne was vandaag in een van de overstromende plaatsen. De plek die mij daar vooral opviel was een industrieterrein naast de stad Shiba of de plaats Shiba. En daar ehm, werkten verschillende hulpdiensten samen, brandweer, militairen, politie. Eh, en ze checkten daar allemaal auto's, de meeste dus op hun kop en op hun kant. Eh, ze keken zo eh, ja, eigenlijk naar binnen via de raampjes of sloegen de ramen kapot. Om te kijken of er nog ja, lichamen in de auto's zouden zitten. Het gevaar is ook nog niet voorbij. Er wordt nog meer regen verwacht. Op Mauritius kunnen mensen toch blijven whatsappen en op Insta. De premier wilde alle social media verbieden... omdat daar volgens hem nepfragmenten rondgingen... van afgeluisterde gesprekken van journalisten en politici. Er kwam veel kritiek op het besluit en nu wordt het dus teruggedraaid. Premier Schoof vindt dat staatssecretaris Itsinga wat hem betreft niet weg had gehoeven. Volgens Schoof hield de NSC'er zich aan alle regels. Itsinga vertrekt omdat de Tweede Kamer en met name dan de PVV twijfelen aan zijn integriteit, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Het is een hele opmerkelijke manier van aftreden, vooral vanwege de snelheid waarmee dit allemaal gaat. Ja, er waren vragen over de belangen van Itsinga. De meerderheid van de Kamer wilde meer openheid. Maar het is bijvoorbeeld niet zo eh, dat een meerderheid al wat vertrouwen in hem heeft opgezegd. Nee, want ze hadden hem om openheid over zijn beleggingen gevraagd. Het is nog niet duidelijk wie Itzinga nu op gaat volgen. En een schapenhouder uit Appelscha heeft een nieuwe manier bedacht om wolven weg te jagen. Hij is inmiddels 150 verloren door wolven en is er klaar mee. Hier heb ik een plukje wol opgerold en daar deponeer ik een geurstof op. Wil hij daar nu aan ruiken, dan wordt hij geconfronteerd met de stroomdraad en dan denkt hij, ja, dit is toch niet zo'n hele plezierige geur. De wolf krijgt dus een elektrisch schokje. Tegelijk krijgt hij ook een klikgeluid te horen. Het dier leert daardoor de geur van schapen en het klikgeluid te associëren met die pijnlijke schok. En het helpt, want de schapenhouder heeft al ruim een jaar geen last meer van wolven. Het weer dan, grijs met kans op motregen bij een graad of 13. Morgen droog, zonnig en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden.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 Me pick up my body, lick up, my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want feel the shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend till the very end, till the very end.